Dielke met het NOS-journaal. Nederlanders die als Irak reizen... kunnen daar beter sneuvelen dan terugkomen naar Nederland. VVD-leider Rutte verdedigde die stelling... in het eerste debat in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Rutte legde uit dat jihadisten de vreselijkste aanslagen plegen... en dat ook willen doen wanneer ze terugkomen. De andere deelnemers aan het RTL-debat keerden zich tegen hem. D66-leider Pechtold zei dat Rutte eigenlijk het gedachtegoed van PVV-leider Wilders vertolkte. De militaire leider van het terroristische Al-Nusra-front is in Syrië om het leven gekomen bij een luchtaanval. De terreurbeweging meldt het zelf op sociale media. Ook drie commandanten van de beweging kwamen om het leven. Het is niet duidelijk wie de aanval heeft uitgevoerd. Persbureau Reuters zegt dat het de internationale coalitie was, onder leiding van de VS, maar die ontkent. Het Syrische staatspersbureau zegt dat het een operatie van het leger was. Strijders van Boko Haram hebben in een afgelegen dorp in Nigeria zeker 68 jongens en mannen gedood. Bij veel mannen sneden ze de keel door. De lijken lieten ze achter in de plaatselijke moskee. De vrouwen mochten ontsnappen en kwamen na de aanval terug. Boko Haram-strijders hebben de afgelopen week in Nigeria tientallen mensen vermoord en talloze huizen in brand gestoken. Feyenoord hooligans hebben rond de wedstrijd tegen AS Roma voor ruim 8 miljoen euro schade aangericht. Dat heeft de gemeente Rome berekend. Zo kost de reparatie van een monumentale fontein anderhalf miljoen euro. Ook zijn er vernielingen aangericht in de bussen die Feyenoord supporters naar het stadion brachten. En hebben winkels en bedrijven in Rome hun verlies berekend op 3 miljoen. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog met wolkenvelden en af en toe opklaringen. Minima vannacht tussen 0 en 4 graden. Morgen eerst veel wolken, later ook wat zon bij of 10. In het weekend meer zon, zondag wordt het plaatselijk 15 graden. Dit was het NOS Journaal. flesje wijn, een broodje, misschien ook een blokje kaas. En mannen, gewoon een biertje. En geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Elke donderdagavond presenteert Charles Duif tussen 10 en 12 uur tussen app en vloed. Maar met mooie ballads. De mooiste muziek. Ja, welkom terug in de tweede uur luisteraars. En eh, dit is wel een hele mooie om mee te beginnen. als het ware mijn adem weg. You take my breath away. Dit is Eva Cassidy. Sometimes it amazes me how strong that you fantastisch You Take My bread Away, Eva Cassidy. Kippenvel, krijg ik ervan hoor. Eh, Elvis die bezingt de wijken van eh, Chicago, New York, noem maar op, in Amerika. Waar eh, mensen het wat minder hebben als de gemiddelde mens.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 Well, the world turns A hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. Elvis Presley in the ghetto. U luistert naar, nog steeds naar Tussen App en Vloed, luisteraars. Mijn naam is Cheryl Duijf en tot 12 uur ben ik bij u met mooie muziek. Help me make it. Through the night. John Baas. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon your skin. Like the shadows on the wall. Come and Country Weertje met John Baez, Help Me Make It Through the Night. Je hebt ook versies van dat nummer die wat eh, langzamer gaan. En misschien nog iets beter in het programma hadden gepast. Maar ik vond dit ook wel een hele aparte versie om u te laten horen.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 Van natuurlijk ehm, de Bee Gees. helaas twee Bee Gees overleden. maar de muziek, ja, die is dermate aantrekkelijk voor artiesten om, om dat te coveren. Dat al heel wat mensen dat hebben gedaan. Ook Celine Dion, die werkte jarenlang met, met de Bee Gees samen. Eh, die heeft ook een prachtig nummer eh, opgenomen met ze over onsterfelijkheid. Dat nummer heet Immortality. Dat ga ik nu even voor u opzoeken. Eh, het zal vast te vinden zijn in het repertoirelijstje van, van Celine Dion. Het gaat over een dame die bij het graf staat van haar geliefde... en eigenlijk zegt van, ja, je bent wel weg, maar eigenlijk ben je altijd om me heen. Onsterfelijkheid, dat houdt het eigenlijk in. Althans voor je gevoel dat je dierbaren toch altijd bij je zijn... ondanks het feit dat ze eh, ja, fysiek eh, zijn overleden. Immortality, we gaan ervan genieten. oftewel Immortality. Dit was eh, natuurlijk Celine Dion. En we hoorden op de achtergrond ook al even de Bee Gees eh, meezingen. Felix Goldman Jones, het nummer nu. U krijgt het aangeboden, luisteraars, eh, van iemand die helemaal in Spanje verblijft. In Denia, wel te verstaan. Ik heb het over Marius van Buringen. En die biedt dit prachtige nummer aan u allen aan. Fredericks Goldman Jones met het nummer Nui. you we de zwaarste nacht wel ingaan, denk ik. Kijk het mooie nummer nu. Fredericks, Fredericks Goldman Jones. Of Fredericks Goldman Jones, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Kreeg u aangeboden van Marius van Buringen. Helemaal vanuit het verre Denia in Spanje. als we niet weten waar dat ligt, nou het ligt ongeveer zo'n 40 kilometer van Benidorm af. Marius bedankt namens alle luisteraars van ZFM Zandvoort. zo komt er voor mij ook steeds weer nieuw repertoire naar boven... wat ik nog niet eerder gehoord heb. Nou, ik heb hier echt van genoten. Prachtig nummer, Nui. Nacht. En het is bijna half uurtje nog heb ik te gaan om u te voorzien van heerlijke muziek.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 Naar de hemel. Ik heb een trap aangeschaft. Geen traplift. Nee, moet wel zelf lopen. Maar eh, we gaan genieten van de Stairway to Heaven. Een heel bijzonder arrangement. En gezongen door Justin Hayward. Justin Hayward is de zanger van de Moody Blues. Deze productie is tot stand gekomen in samenwerking met Mike Bat, Die u allemaal kent van Lady of the Dawn. Nou, ga hier maar eens voor zitten hoor, want het is een prachtig nummer. Die trap heb je niet meer nodig. Je komt zo wel in de hemel terecht als je hier naar luistert. sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. to heaven. Stairway to Heaven. Uh, Justin Hayward samen met uh, Mike Betts. Prachtig nummer. We gaan uh, alweer naar de klok van... 12 uur langzaam toe, luisteraars. Maar ik heb nog een paar verzoekjes. Uh, eh, Marius vraagt om de Kwaai Hotel. Die komt er zo aan. Allereerst nog een verzoekje voor eh, Lies eh, van Dijk uit Zandvoort. En Lies die vraagt om een, om een, nummer van niemand minder dan... moet ik eens even spieken, wie het, was ook weer vroeg. Hey, ja, Willeke Alberti, niet te geloven. Een songfestivalliedje. Waar is de zon? dat eindelijk zal schijnen. dat nu weer zal schijnen, dat de kou doet verdwijnen. Ik zie jou gezien. dat was uh, Willeke Alberti met een liedje. Waar is de zon? Lidwien Alders eh, die is verzot op Zeeler. En eh, helemaal op het nummer Quai Hotel. Ik draai hem speciaal voor haar eh, in het verre Denia, Spanje... waar ze mee luisteren naar ZFM Zandvoort. Ben ik best wel een beetje blij mee. En ook wel heel erg trots op natuurlijk. en als u ook eens van meer goede muziek wil genieten... moet u eens naar marmusic.nl gaan luisteren. marmusic.nl daar komt ook de mooiste muziek voorbij. En uh, dat is, wordt allemaal samengesteld door een meneer die daar een hele hoop verstand van heeft. Dus uh, als u, uh, ja, nou, doe, doe, het gewoon eens. Maar ook, ook luisteren naar ZFM Zandvoort natuurlijk. Hè. The sun was down, the mist was high I just kissed my love goodbye. She was off to chase a will from an uncle in West Brazil. So there I was, all alone, another week away from home. Walking down some foggy street, looking out for a place to sleep. But a sound through the wind was carried well. The squeaking sound of Key Hotel. were dim, the lifts were slow. Still people, they come and go. Full of whispers and shady deals, pouring out over greasy meals. Then evening came and songs would flow from the lady at Le Piano. But the voice of Lillian sounds suspiciously like a man. Funny how I'd never heard those songs, but they knew them well 気を照 be replaced. Nervously they seem to wait for some dramatic unknown fate. They seem to know their every stand, like a spring winding monkey band. I ran up to a door and tried to turn the keys, but a porter said this way, please retire to your room, for your turn will be coming soon. And the night began to feel so long. I didn't sleep so well Key Hotel. ik meteen ook hoe je het uitspreekt. Ik draaide hem voor Lidwien Alders. Onno die stond op de trein te wachten. Die trein die kwam maar niet. Nou, ik heb er een treintje bij gehaald. En die brengt je nog helemaal naar San Jose ook.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 Eh, met het Metropoolorkest Treintje Oosterhuis. Muziek van Burt Becker, ik draai hem voor Orno Hulshoff. Uh, I Can Tell You Why. dat eh, mooie stemgeluid van Diana Kroll. I try to walk we afscheid van u nemen. Het is bijna 12 uur. Dit is wel een mooie afsluiter van Diane Kroll. Ik hoop dat u genoten heeft. Ik dank u voor het luisteren natuurlijk. En eh, een hele rustige nacht. En eh, straks een heerlijk weekend. Hè? Morgen weer vrijdag, dus uh, schiet erop.